Heerlijk nummer ook faut retomber sur mes rêves Je suis pas le bon ni le mauvais élève Être meilleur pour rejoindre l'Éden Les échecs qui m'ont fait grandir Les sceptiques que j'ai fait mentir Les ambitions, les espoirs Je dois raconter mon histoire Ja, dat waren Lady Gaga, Naya Akamura en Rim K. Maar niet voor iedereen was alles goed te volgen, zegt onze verslaggever Jalou van Helsue. Hier om mij heen zijn ook wel wat teleurgestelde toeschouwers. Dat komt ongetwijfeld door het weer. In het begin viel de regen nog wel mee, maar later werd het allemaal wel erg nat... en zochten mensen droge plekken, zoals onder de bruggen. Ook was er op veel plekken langs de route weinig live te zien. Daar moesten mensen het vooral doen met de boten die voorbij kwamen... en de show verder op een groot scherm kijken. Over ongeveer een half uurtje wordt de Olympische vlam ontstoken. In Duitsland is een CDU-politica licht gewond geraakt nadat ze werd aangevallen op straat. De in Cameroen geboren vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt en gaat uit van een racistische daad. ADO Den Haag geeft voorlopig geen interviews aan Omroep West. Dat doet de club omdat West een artikel schreef over het afgelopen seizoen... waar volgens ADO dingen in staan die niet kloppen en de club schaden. De club zegt wel open te staan om met Omroep West in gesprek te blijven. En de omroep mag ook bij trainingen en wedstrijden van ADO zijn. En in Hollywood staken stemacteurs van videogames. Ze zijn bang dat ze hun banen gaan verliezen door AI. Ze willen afspraken maken met game studio's, maar dat schiet niet echt op, zegt de vakbond. We'll stop on all affected titles um, for all members of this union um, until we are able to receive a counter from our bargaining group that gives us the AI protection specifically um, that we need um, to move forward safely in our work.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 Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding for duty, calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. never left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomber, wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rough vision is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to